museum in Brussel snel uitleveren aan België, melden Belgische media. De advocaten van de Algerijns-Franse man zouden te laat beroep hebben aangetekend tegen een eerdere beslissing om hem uit te leveren. Hij zit vast voor het doodschieten van vier mensen, maar ontkent de aanslag. Een schilderij van Johannes Vermeer heeft op een veiling in Londen ruim 7,8 miljoen euro opgebracht. Het schilderij Praxedis is een van de twee Vermeers die in particuliere handen zijn. Het komt uit 1655 en is daarmee het oudste van de 34 werken die van de Delftse kunstschilder zijn overgebleven.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 Het gastland verloor de halve finale van het WK gisteravond met 7-1. Trainer Felipe Scolari noemt het de ergste dag van zijn leven, maar hij wil niet opstappen. Teleurgestelde supporters staken op straat Braziliaanse shirts en vlaggen in brand. In Duitsland is tot diep in de nacht feest gevierd. En vanavond speelt Oranje de tweede halve finale tegen Argentinië. De Amsterdamse woningcoöperatie Watchdale heeft het afgelopen jaar vijf medewerkers een gouden handdruk meegegeven die boven de maximale beloning voor topbestuurders ligt. Ze kregen in totaal anderhalf miljoen euro mee. Een woordvoerder van de corporatie zegt in de Volkskrant dat de medewerkers al lang in dienst waren en daarom recht hebben op zulke hoge bedragen. De afgezwakte orkaan Neoguri blijft gevaarlijk voor Japan. De storm komt niet meer zoals eerder verwacht als superorkaan aan land, maar kan nog wel grote overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Weerkundigen verwachten dat er in twee dagen evenveel regen valt als normaal in drie maanden. 200.000 Japanners zijn geëvacueerd. Vanaf vanochtend is het oude papieren treinkaartje definitief verleden tijd. Reizigers kunnen nu alleen nog een kaart met chip kopen... die langs de toegangspoortjes bij het station moet worden gehaald om in en uit te checken. Mensen die weinig met de trein reizen kunnen wel een...